Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de bedrijven in een straal van 10 kilometer rond Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. Daarom wordt het landelijk vervoersverbod voor pluimvee en eieren onmiddellijk opgeheven, schrijft staatssecretaris Dijksma. Reden voor de maatregel was de vondst van het vogelgriepvirus H5N8 bij een bedrijf in Hekendorp tussen Gouda en Oudewater. Zondag was het verbod afgekondigd. Voor de bedrijven in de directe omgeving van Hekendorp is de overlast nog niet voorbij. Uit voorzorg blijft het vervoersverbod daar nog een maand van kracht. De Karel Doorman is aangekomen in Sierra Leone, een van de landen die zijn getroffen door ebola. Aan boord van het marineschip zijn hulpgoederen zoals handschoenen en maskers om hulpverleners te beschermen. Aan boord zijn verder terreinwagens en containers met ontsmettingsmiddelen, thermometers, generatoren en mobiele laboratoria. Morgen worden de goederen uitgeladen. De Karel Doorman gaat daarna naar Liberia en Guinea. Het vorige kabinet heeft zich in 2012 voorbereid op een terugkeer naar de gulden. Het tv-programma Argos meldt dat vanavond en minister Dijsselbloem heeft het bij RTL Z bevestigd. Het scenario moest wel geheim blijven volgens de minister omdat er anders paniek was uitgebroken op de financiële markten. Al gauw bleek dat door een terugkeer naar de gulden de eurocrisis nog verder zou escaleren. Daarom is er volgens Dijsselbloem vanaf gezien. Een 14-jarig meisje uit Spijkenisse heeft een voorwaardelijke taakstraf van 10 uur gekregen. Omdat ze in april een dreigtweet stuurde aan luchtvaartmaatschappij American Airlines. Ze deed zich voor als een strijder van Al-Qaeda die op 1 juni iets groots zou gaan doen. De luchtvaartmaatschappij nam het dreigement uiterst serieus. Het meisje smeekte American Airlines vervolgens om het met een korreltje zout te nemen. Maar toch kwam ze er niet mee weg.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 Tussen Badhoevedorp en het knooppunt Holendrecht 7 kilometer. Lange tijd kon het verkeer er alleen maar langs via de vluchtstrook. Er is een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Maar de weg is nu weer vrij. A15 richting Rotterdam bij Gorkum 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen.